Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Bij Museum het Louvre een man neergeschoten die een militair met een mes aanviel. Volgens de politie probeerde de man met een koffer een winkelcentrum binnen te dringen... onder de glazen piramide. De verdachte zou zwaar gewond zijn. Het is niet bekend hoe de militair eraan toe is. Het Louvre is gesloten en de omgeving is afgezet en wordt ontruimd. Ook een metrostation in de buurt is gesloten. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van een ernstig voorval... Het Louvre in Parijs is het drukst bezochte museum ter wereld. Jaarlijks stelt het 9 miljoen bezoekers. Het Openbaar Ministerie heeft ongeveer 20 mensen in beeld... die verdacht worden van bedreiging of belediging van Sylvana Simons. Dat zei hoofdofficier van justitie Hofstee in het programma De Ochtend op Radio 1. Onder de verdachte is de maker van een filmpje dat eerder leidde tot ophef. Hij zal vervolgd worden, net als anderen. Sommigen zullen voor de rechter moeten verschijnen, anderen kunnen een boete verwachten. Het grootste deel van de zaken gaat om discriminatie, zei Hofstee. Rijksambtenaren mogen voor hun werk niet meer vliegen met de Curaçaose luchtvaartmaatschappij Insel Air. Het kabinet heeft dat besloten omdat er zorgen zijn over de veiligheid. De Curaçaose luchtvaartautoriteit houdt sinds vorige week bijna alle vliegtuigen van de maatschappij Insel Air aan de grond vanwege veiligheidsproblemen. Een vlucht van Curaçao naar Miami maakte vorige week een voorzorgslanding nadat de cabinedruk was weggevallen. Het weer bewolkt, soms wat motregen, in de loop van de middag droog. Vooral in Zeeland en Brabant ook wat zon. Het wordt vandaag 9 tot 12 graden.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 I'm, this is the first time I'm really sitting behind this... Uh, behind all these buttons, and uh, it's a bit complicated, but uh, we try to match it <laughs> anyway. Good. Hey, can, can good, I ask you good, just good. just a few questions? Uh, we can't make it all that long, but um, we thought, what is happening with uh, Mr. Lenford, the guy, 38 years old, 106 times international, uh, playing for New York City? And we've heard that he's going to stop with uh, with playing football and he's going to follow in the, uh, the training course. Have you uh, have you got any uh, information about well, it? Do you know? I, I, I think, in fairness, Joss, he's done very well. He's 38 years of age. He's played at the top of his his profession all his life since he was uh, 17. He comes from a very uh, established family. his father was um, a pro player and coach, I believe, for West Ham. His uncle uh, was Harry Redknapp as his uncle, and okay. um, there, there's another family. He comes from a very big footballing family. Now, what I heard is he was offered to play one last season in China for um, a large sum of money. Uh, Pellegrini, the man who was the uh, uh the last manager of Manchester City, is is coaching in China, but okay. he refused. Mm. He I refused. Would presume, okay. I would. Pre- I would presume, Yost, that, it, that his body can't take it anymore at that level, you know. Okay. let me just try to, uh, to uh, translate a, uh, a, little bit. Um, Brian meldt het, um, dat um, Lenford uit een echte familie, uh, voetbalfamilie komt. Vader heeft eh, hoog gevoetbald, eh, zijn oom ook allemaal goed gevoetbald. Er is hem een contract aangeboden om nog één jaar mee te doen in China... voor een krankzinnig bedrag, maar vreemd genoeg... of vreemd genoeg, dat hangt van iedereen af heeft hij dat eh, geweigerd? Hij vindt uh, langzamerhand tijd dat hij wat meer aan zijn lijf moet eh, gaan denken... dan alleen maar aan geld, tenminste, dat interpreteer ik zo. Oké, okay, Brian, wat what's, uh, what's up verder? <laughs> Well, the, this, this weekend the big game, of course, is Chelsea. Chelsea versus Arsenal. And uh, I, I, Arsenal sort of didn't do themselves very well this during the week. They were beaten at home by Watford. Uh, Chelsea are now nine points ahead, 23 games played. Ooh, that's, that's a lot. It's a lot. Yeah. It's a lot at this level, yours. Uh, it's nine points. It means they have to lose three games, and whoever's chasing them has to win three games. Yeah. Know? <laughs> Okay. Uh, okay. Yeah, yeah. It's a, no, after this that's... weekend, if they beat Arsenal, yeah, it's, it's, it's, it's um, I, I think it's all over, unfortunately. Okay. Just a short translation again. Chelsea. Uh, Certainly, uh, yes. Yeah. Chelsea Arsenal. Um, Eh, een, eh, speciale wedstrijd. Eh, Brian meldt dat Chelsea op het ogenblik al negen punten bovenaan staat. Negen punten afstand neemt. En zegt van, dat Chelsea drie wedstrijden moeten verliezen. Wil er nog iemand in de buurt komen? En ja, de kansen, ja, dat weten we natuurlijk nooit. Maar we zullen zien. Hey Brian, another question. What, what's happened to Liverpool? I, I, noticed that Liverpool won a few games, but they also lost, and they seem to be going down on the uh, on the list. Is, that, going, is that correct? They're go, they're they're going down. Um, they lost three games in a row in um, Liverpool, in Liverpool in Anfield, and I think it was one of their worst performances since 1922. I, I believe I read something about that. Now yeah. they played Chelsea uh, midweek, one each. Uh, on Saturday, they're away to Hull City. Now, okay. okay. Should, this, this, this is one they have to win this because, in retrospect, um, what are they? They're, they're in uh, third place behind Arsenal at 46 points. They have to win. They have to um, win. Okay. Hull. Yeah, What's uh, Hull, yes. What, what, place does uh, Hull have, have at uh, the moment? Where, where's they, Hull? They, have been the second last position. Second last, so uh, so they're bound yeah, to win, they're, aren't they're, are not they They're, okay. they're a very weak team. Oké, nog even een eh, vertaling. Eh, ik vroeg hem even hoe het eh, met Liverpool zit. Die heeft de afgelopen wedstrijden behoorlijk wat in moeten leveren. En ze staan op het ogenblik op het punt dat ze aanstaande zondag spelen ze tegen Hull. En dat moeten ze winnen, want anders verliezen ze echt de aansluiting met de top. Oké, Brian, that's um, short, short news. That's, that's great, great to hear. We're looking forward to the games of this weekend, and uh, we got to leave it as this as, as it is. <laughs> it is okay. Uh, enjoy uh, the games. There's uh, some very nice games, including Everton and Robert Koeman play. Burma. All right, we're looking okay, forward to that. Okay, Brian, thanks okay. ever so much, eh? And Stay see, good. Thank you, Zandvoort. Bye okay, bye-bye. See you now. Bye. Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed. Oh. Sport. Een berichtje over eh, de voetbalclubs, de Europese topclubs. Naast Feyenoord maken onder meer het Nederlands elftal... Ajax, PSV, Bayern München, Manchester United, Red Bull Salzburg... en FC Basel gebruik van het Emotio-systeem. De spelers dragen dagelijks een kleine sensor. Die sensor geeft een signaal af aan ontvangers... die zich rondom het trainingsveld bevinden... Van elke speler kan zo tijdens de training zijn positie, de afgelegde afstand, de snelheid, de versnellingen en de hartslag worden gemeten. De metingen zijn veel nauwkeuriger dan de GPS-systemen... die ook nog wel eens veel moeite hebben met het volgen van spelers die van richting veranderen. Emotio is ook in staat om de bal real-time te volgen. Zodoende kunnen de metingen ook voor diverse tactische doeleinden worden gebruikt. Interessant, eh, het wordt ook gebruikt trouwens, eh, ze gaan ook Instad gebruiken. Dat is een wedstrijdanalysesysteem... waarmee wedstrijden zowel tactisch als fysiek in kaart eh, kunnen worden gebracht. En dat systeem van Instad dat wordt ook gebruikt door Real Madrid... Borussia Dortmund, Chelsea en Manchester City. Het wordt allemaal steeds professioneler in het voetbal. Ja, en misschien ook een leuk bericht om te melden... dat Ajax een nieuw contract heeft gesloten met een eh, jeugdige voetballer Neres, uit, eh, afkomstig uit Brazilië. Eh, deze jongen is al maanden achtereen gevolgd en is, ja, de scouts hebben hem gezien en dachten van wat is dit in godsnaam voor een voetballer. Die heeft werkelijk alles in huis. Een linkspoot, een rechtspoot, hij kan eigenlijk alles. Ajax heeft hem de afgelopen maanden heel stringent gevolgd. Heeft hem een contract aangeboden en op het moment dat hij uitkwam voor het eh, nationale elftal... kwamen alle andere eh, voetbalclubs naar hem toe voor een contract. Maar iedereen was te laat, want Ajax had hem getekend. En de jongen komt met veel plezier naar Amsterdam. Een ander eh, bericht, keeper Krul. is van Ajax naar AZ gegaan. voor een periode van in ieder geval een half jaar wordt hij verhuurd... want hij komt bij Ajax niet echt aan spelen toe. Eh, heb jij nog iets eh, speciaals, Henny, voor, eh, voor voetbal? Oké, dan sluiten we hier weer even mee af. Ongetwijfeld komen we zo nog even terug met wat andere berichten. Maar we gaan weer even naar de muziek.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 Maar een van die gasten die is nu aan de telefoon. Dat is Danny Prinsen, de broer van inderdaad. En die doet aan voetgolf. Zeg ik het goed, Den? Eh, ja, goedemorgen. Dat zeg je goed. Ja, wat, eh, wat is het precies? het is een combinatie van golf en voetbal in één. je speelt het op een golfbaan. Daar zijn holes gemaakt waar een voetbal in past. En, eh, dan, ja, eh, en net dezelfde regels als golf. Maar nu met een voetbal. Ja, ja. En jij beoefent het, hè? Eh, ja. Ik heb, even voor de eerste keer in 2011 deed ik mee met een Nederlands kampioenschap. Ja. Daar kon je voor inschrijven, gewoon was een open inschrijving. Ja. En dan moest je op zaterdag uh, moest je verzamelen, deden 180 man mee. En eh, op zondag bleven er het beste 32 over, met drie eh, betaalvoetballers erbij. Wie? Eh, Barry van Galen, Michel Kreek en Frans de Boer zou meedoen, maar die kwam uiteindelijk niet. Dus bleven er twee over. En Michel won zeker? nee, Arjen de Beurs won uiteindelijk. Oh. Die schakelde in de halve finale Barry van Galen uit. Ja. Michel die, ging bij de eerste ronde op zondag er al uit. Oh. En ja, uiteindelijk ben ik vierde geworden van 180 toen. Knap zeg. En eh, ja, dat was wel een eh, goed weekend, zeg maar. Maar hoe moet ik het me voorstellen? Ben je lid van een vereniging? Eh, ga je trainen? Wat, hoe gaat het? Nou ja, het is in principe begonnen als, als voor de lol, zeg maar. Dat mensen voor een, op een leuke, als je een leuke dag wil hebben, dat je naar de golfbaan gaat en dat je dat kan beoefenen. Ja. En toen zijn er een paar mannen geweest die hebben een organisatie gestart daarin. Ja, nu kan je dus meedoen aan competities. Wat leuk. En, eh, dan is er elke week of elke maand, er, eh, er zijn uit mijn hoofd al iets van 15 eh, banen in heel Nederland waar je, waar je kan voetgolven. Ja, leuk man. Maar het is niet zo dat, dat grote golfbanen worden omgebouwd, hè? het is, gaat gewoon op aparte golfbanen. Ja, nou, ik, ik, weet in Spaarnwoude hebben ze zeg maar, de F-holes. Uh, ik heb geen idee, verder heb ik geen verstand van golf. Maar daar hebben ze naast de normale golfbaan, zeg maar, eh, op de green ook een, een eh, put gemaakt voor de voetbal, zeg maar. Oh, leuk. Hé, hey, maar als jij vierde wordt, dan betekent het dat je het vaker doet. Want eh, het is niet een geluksport, toch? Ik had, voordat ik meedeed aan het NK, had ik het één keer gedaan. Ja, dus toch wel een geluksport? Ja, misschien. Maar ja, ik was er blijkbaar erg goed in. Uh... Ja. Nou moet ik ook zeggen dat ik heb het daarna nog een aantal keer gedaan. Ja. En eh, beduidend slechter als het NK, een paar keer. Maar ook gewoon eh, hetzelfde niveau halend. Wat, leuk. Op andere keren. Dus. Hartstikke goed. En wanneer is er weer een, een, een volgend groot evenement? Nou, ik weet uit mijn hoofd dat eh, dit jaar het NK is in Drenthe. Dus ze is helaas niet in de buurt. Maar er zijn allemaal voorrondes voor en dan kan je je voor, voor inschrijven, verplaatsen. Zeg maar. En Jim Kuipers, de man die het hoogste staat in Nederland, zal zich wel weer ingeschreven hebben. Die, eh, die zal eh, uiteraard wel weer meedoen, want die is erg goed heen. Eh. Maar die is al een paar jaar de beste, hè? Ja, ja. Die, vanaf 2012 volgens mij staat hij ergens bovenaan de ranglijsten. Leuk. Dus, hey. Maar die gaat, die gaat ook heel Europa door ermee, Dus. Hartstikke fijn man, je, je informatie. Is goed. En jullie zijn ook druk met tv hè? Ja, voetbal in Haarlem tv. Ja. PI Haarlem. Ja, elke maandag, dinsdag komt er weer een nieuw filmpje online. Dus. Veel luisteraars? Of eh, ja, veel kijkers? Eh, dat, weet ik, dat zou ik uit mijn hoofd niet weten. Nee, nee, dat moet ik bij eh, Dat weten de andere jongens weer.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 De atletiek is een, eh, is een, eh, ja, is een belangrijke sport. Maar de bond is van mening dat het publiek vergrijst... en dat er langzamerhand weer eens een keer iets moet worden gedaan... om het, om jonge publiek naar binnen te krijgen. En men gaat daarvoor een poging ondernemen... met de Nitro Atletiek Series in Australië... die het komende weekend worden gehouden. waarbij men een voorzet wil geven op een complete revolutie in die atletiekwereld. Een van de belangrijkste dingen is dat dat men gaat experimenteren met, een, eh, eh, met eh, Daphne Schippers en onder andere Usain Bolt. UN Bolt, twee seksen tegen elkaar die in dezelfde categorie uitkomen... om eens te kijken of men op deze manier het animo voor de sport wat kan terugbrengen. Uh, atletiek is een mondiale sport met heel veel volgers. En het is natuurlijk de taak van de bond om ervoor te zorgen dat ook kinderen... steeds meer aan die sport gaan doen en die hele sport een nieuwe dimensie te geven. Het lijkt een leuk initiatief en we moeten het even afwachten. In ieder geval aanstaande weekend 9 en 11 februari begint men ermee in Australië. Oké. Eh, eh, Chelsea heeft inmiddels zijn 21ste speler aan Vitesse uitgeleend. Er zijn er 21 binnen. De laatste die binnenkwam is Mukhtar Ali. En volgens Vitesse-directeur Allah vindt hij eh, die hulpkrachten uit Londen een aanmoediging voor de eigen jeugd. Ik vraag me dat af, want het neemt wel 21 plekken in. Maar eh, ja, ik denk toch dat ze nog hoog gaan komen hoor, Vitesse dit jaar. Wat denk jij? Ik denk het ook. Eh, Vitesse doet natuurlijk van alles op het ogenblik. En ze hebben de afgelopen weken toch ook eh, redelijk gevoetbald. Dus ja, er zou van alles kunnen gebeuren. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Het dus, in ieder geval weer een leuk weekend. Oké, dan gaan we weer. voetbalbericht. We hadden het net over Vitesse. En Vitesse gaat ook van alles doen om het opleiden van jonge voetballers verder te professionaliseren. Een zogenaamd Vitesse voetballab moet volgend seizoen volledig gebruikt worden. Daarin zitten een eh, inspanningsfysiologe, een sportpsycholoog, sportarts, twee wetenschappers, data-analisten, het hoofd fysiotherapie en het, hoofd eh, jeugdopleiding Edwin Petersen. Het zijn mooie plannen en eh, het lijkt erop dat het Nederlandse voetbal zich steeds verder professionaliseert. Ja, wat, ik, wat ik ook heel leuk vind eh, van eh, Vitesse is dat ze een aantal oude gedienden willen terughalen. Of hebben terug, eh, De teruggehaald. is al, alweer terug. Tagidouini die komt eraan. Butner en Dix. Men zegt als deze gasten weer helemaal aan boord zijn... dat het niveau van Vitesse nog hoger zal worden. En dat, is uitermate, dat wordt uitermate toegejuicht door uiteraard de fans.